Zo moeten de strengere salariseisen ook gaan gelden voor verzekeraars en voor handelaren. De Kamer neemt de aanbevelingen van de commissie De Wit over. Die deed eerder dit jaar onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis en kwam met allerlei suggesties om de kans op een nieuwe crisis te verkleinen. Er komt ook nog een parlementair onderzoek naar de maatregelen van het kabinet om de effecten van de crisis te bestrijden. Dat onderzoek wordt gehouden in de vorm van een parlementaire enquête. De Belgische politie heeft de moeder aangehouden van het vierjarige jongetje dat gisteren vermoord werd gevonden. Het jongetje werd gisteravond in Eigenbrakel bij Nijvel met doorgesneden keel gevonden door joggers. Volgens justitie in Nijvel gaat het vermoedelijk om een familiedrama. De vader, die gescheiden in Brussel woont, wordt voorlopig niet verdacht. Uit het onderzoek blijkt dat de jongen niet is vermoord op de plaats waar hij is gevonden. Het huis was even daarvoor grondig schoongemaakt, zegt de politie. De Spaanse politie heeft twee Nederlandse mannen aangehouden in een drugszaak. De twee zitten momenteel in voorarrest. Volgens de Spaanse krant El País zat er meer dan 100 kilo speed in hun vrachtwagen. Dat is genoeg voor 400.000 pillen. De harddrugs zaten verstopt tussen een lading bloemen. Volgens El País is het de grootste speedvangst in jaren in Spanje. Dan het weer, bewolkt en enkele buien. Vannacht koelt het af tot zo'n 7 graden.